Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vorig jaar zo'n 890.000 asielzoekers opgevangen. Dat is een stuk minder dan de eerder berekende 1,1 miljoen. Minister van Binnenlandse Zaken de Magère zei in januari al... dat het getal misschien nog naar beneden moest worden bijgesteld. Sommige vluchtelingen bleken dubbel te zijn geteld. Minister Dijsselbloem vindt de boete van 14 miljard euro die Deutsche Bank boven het hoofd hangt veel te hoog. Hij vindt het onterecht dat al dat geld van Europese spaarders en beleggers naar de Amerikaanse overheid gaat. Volgens hem is onlangs bij een stresstest nog gebleken dat Deutsche Bank er verder goed voor staat. De koers van de bank is vanochtend opnieuw fors gedaald door de mogelijke boete. De Amerikaanse justitie eist 14 miljard als schikking voor de rol van de bank bij Amerikaanse hypotheken in de financiële crisis van 2008. Alle EU-landen hebben ingestemd met de bekrachtiging van het klimaatakkoord dat vorig jaar is gesloten in Parijs. Polen had grote bezwaren tegen het verdrag omdat het land voor een groot deel afhankelijk is van de kolenproductie, maar het land stemde toch voor. Aangenomen wordt dat er toezeggingen zijn gedaan aan Polen, maar daar zijn nog geen details over bekend. Het klimaatverdrag treedt in werking als landen die bij elkaar zorgen voor 55% van de uitstoot hun toestemming hebben gegeven. Met de ratificatie door de EU wordt dat percentage nu gehaald. Minister Plasterk vindt dat de kinderombudsman aangifte moet doen bij de politie. Kinderombudsman Kalverboer is vanmorgen, na haar verklaring dat Zwarte Piet moet veranderen, tientallen keren bedreigd. Plasterk vindt dat juist mensen in een voorbeeldfunctie bedreigingen niet over hun kant moeten laten gaan. Het weer vanuit het westen geleidelijk meer zon bij 16 tot 19 graden. Verspreid over het land vallen ook enkele buien. Vannacht koelt het af naar 6 tot 12 graden. In het weekend wisselvallig en het wordt thans middags opnieuw 16 tot 19 graden. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Afrit Bunschoten 6 kilometer. A15 Rotterdam richting Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht 5.